Jobboots met het NOS Journaal. De rechtbank in Middelburg heeft een man van 51 veroordeeld tot 9 jaar cel... voor het doodsteken van een 19-jarige man. De dader stak het slachtoffer een half jaar geleden op straat neer... nadat hij door hem was gepest. Vrij snel daarna werd hij opgepakt. De straf van 9 jaar is 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank heeft laten meewegen dat de dader werd gepest... maar vindt dat hij zwaar moet worden gestraft voor de gewelddadige manier... waarop hij een mensenleven heeft beëindigd. Partijen in de Tweede Kamer zijn niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek naar het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een commissie concludeert dat de NZA en het ministerie van Volksgezondheid te nauw met elkaar verweven zijn. De NZA heeft nu een dubbele taak, het opstellen van regels voor de ziekenhuizen en de verzekeraars en de controle daarop. Minister Schippers wil nog niet reageren, ze wil wachten tot het rapport morgen officieel wordt gepresenteerd. De Nederlandse aardoliemaatschappij De NAM heeft tot nu toe ruim 70 schademeldingen binnengekregen na de aardbevingen van vanochtend. Het zijn vooral kleine schadegevallen zoals scheuren in muren en plafonds. De NAM denkt dat het aantal meldingen nog oploopt omdat veel mensen op hun werk waren op het moment van de bevingen. Vanochtend waren er twee lichte aardbevingen in Groningen bij het plaatsje Vroombos als gevolg van gasboringen. NAVO-topman Rasmussen heeft opnieuw de mogelijkheid geopperd dat Oekraïne toetreedt tot de NAVO. Op een persconferentie in Brussel zei Rasmussen dat het nieuwe parlement in Kiev mogelijk afstand wil doen van de ongebonden status van het land. Dat kan de eerste stap zijn op weg naar het NAVO-lidmaatschap. Dit ligt uiterst gevoelig in Rusland. Dat is tegen zo'n Oekraïns lidmaatschap van de NAVO. Het weer zonnige periode, maar ook een paar wolkenvelden. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en ook morgen in het noordwesten en zuidwesten kans op wat regen. Verder zon morgen en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A27 Utrecht richting Breda... tussen Utrecht Veemarkt en knooppunt Lunette 3 kilometer.